en dat VVD, CDA en PVV een meerderheid moeten halen in de Eerste Kamer. De VVD en het CDA moeten zich laten zien, zoals ik ook doe, zei Wilders. En hij voegt eraan toe dat hij de kopstukken van VVD en CDA nog niet vaak heeft gezien. Volgens hem kwam er wel een beetje peper in. De verkiezingen voor Provinciale Staten zijn volgende week woensdag... en de provincies kiezen op 23 mei de Eerste Kamer. Na landen in Afrika en het Midden-Oosten zijn ook in India demonstraties tegen de hoge voedselprijzen. In de hoofdstad New Delhi zijn tienduizenden mensen op de been. De voedselprijzen stijgen in India in een razend tempo. In het land met meer dan een miljard inwoners leven honderden miljoenen mensen onder de armoedegrens. De vakbonden verwachten dat zo'n 100.000 mensen naar de New Delhi zullen komen om tegen de Indiase regering te protesteren. Opvallend is dat ook vakbondsleden van de regerende congrespartij van premier Singh meedoen aan het protest tegen de hoge voedselprijzen. Er zijn vorig jaar minder asielzoekers naar Nederland gekomen. In 2010 vroegen ruim 13.000 mensen asiel aan en dat is 11% minder dan in 2009. Bijna de helft van de asielzoekers kwam uit Somalië, Irak en Afghanistan, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal asielzoekers schommelt al jaren tussen de 10 en 15.000. In de jaren 90 waren het er veel meer. Het hoogtepunt werd bereikt in 1994 toen de oorlog in Bosnië woedde. Er kwamen toen 52.000 asielzoekers naar Nederland, vier keer zoveel als nu. Het weer, vanochtend is het droog en koud, vanmiddag trekt vanuit...